een Klomp met het NOS-journaal. Dit jaar hebben universiteiten meer studenten dan ooit. Het gaat om 265.000 studenten. Dat is een stijging van 2,6 vergeleken met het jaar ervoor. Het komt vooral doordat meer VWO'ers doorstromen naar een universitaire studie... en er flink meer buitenlandse studenten naar Nederland komen. Vooral opleidingen in de sectoren techniek, natuur en landbouw zijn in trek... blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten... De stijging is groter dan verwacht. Daardoor is de financiering niet afgestemd op het aantal studenten. De vereniging wil daarom meer geld van minister Bussemaker. Een ex-militair uit Kaatsheuvel die vorig jaar zijn vrouw doodde... is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Hij bracht in maart vorig jaar zijn vrouw met extreem veel geweld om het leven... terwijl hun kinderen boven lagen te slapen... Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 15 jaar geëist vanwege moord. Maar de rechtbank in Arnhem vindt niet dat er sprake was van voorbedachte raden. En veroordeelde de man voor doodslag tot 12 jaar. De Canadese premier Trudeau heeft de schietpartij bij een moskee in Quebec... een terroristische aanslag op moslims genoemd. In een verklaring schrijft hij dat het hartverscheurend is... om te horen van dergelijk zinloos geweld. Tijdens het avondgebed drongen schutters de moskee binnen... en schoten zes mensen dood... Zeker acht bezoekers raakten gewond. Er waren op dat moment 50 mensen in de moskee. De politie heeft twee verdachten opgepakt. De FNV wil dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Daarom zou de AOW-leeftijd flexibel moeten worden en minder snel moeten stijgen. Volgens de bond moeten mensen met zware beroepen de mogelijkheid hebben om op een fatsoenlijke manier van hun oude dag te genieten. En is dat straks niet meer het geval. Het weer, vooral in het oosten nog regen. Vanmiddag is het vaker droog, maar blijft het bewolkt.